De problemen zijn onder meer ontstaan door de lage rente, maar hebben er ook mee te maken dat mensen steeds ouder worden. Onlangs werd al bekend dat 14 pensioenfondsen er zo slecht voor staan dat ze mogelijk volgend jaar de uitkeringen al moeten verlagen. Minister Donner ziet weinig in versoepeling. Hij roept de Tweede Kamer op het voorstel van om de AOW-leeftijd te verhogen snel te behandelen. Als mensen langer doorwerken, scheelt dat de pensioenfondsen in hun verplichtingen. Overheden moeten geld steken in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Dat is de conclusie van deskundigen op een conferentie in Zweden. Nu betalen farmaceutische bedrijven de ontwikkeling helemaal zelf. Dat geld willen ze terugverdienen door zoveel mogelijk antibiotica te verkopen. Dat werkt onnodig gebruik in de hand, waardoor bacteriën er steeds sneller ongevoelig voor worden. De deskundigen vinden ook dat artsen minder vaak antibiotica moeten voorschrijven. De twee mannen die bronzen beelden uit de tuin van Singermuseum in Laren roofden... krijgen in hoger beroep lagere straffen. Ze zijn nu veroordeeld tot twee en bijna drie jaar cel. In 2007 haalden ze zeven bronzen beelden uit de tuin van het Singer Museum. Een daarvan was een afgietsel van het wereldberoemde beeld De Denker van Rodin. Korte tijd later werd dit kunstwerk in stukken gezaagd teruggevonden. Het duo stal de beelden om het brons, dat op de illegale markt veel geld oplevert. Ze waren door de rechtbank ook veroordeeld voor diefstal van andere bronzen beelden in Laren en omstreken. In hoger beroep is de straf lager omdat het gerechtshof alleen voor de Singer-diefstal voldoende bewijs vond. Het weer, vanavond wordt het overal droog, minima vannacht rond 12 graden.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 I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire anyone so true. Yes, I love you, Sunny.